De 14-jarige Esmee werd op oudejaarsochtend dood aangetroffen in een park in Leiden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen. Veel gingen over de elektrische fiets. President Tokayev van Kazachstan heeft hulp ingeroepen van zijn buurlanden... om de massaprotesten in zijn land te bedwingen. De premier van Armenië zegt dat die hulp er gaat komen... in de vorm van een vredesmacht onder leiding van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op het verzoek. Tokayev zei eerder dat terroristenbendes die in het buitenland zijn getraind... het vliegveld bij de stad Almaty in handen hadden. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het leger inmiddels de luchthaven heeft ontzet. Afgelopen jaar stegen de prijzen in de winkels harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt op basis van voorlopige cijfers... dat de consumentenprijzen met 2,4 toenamen vergeleken met 2020. De co e lonen gingen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,1 omhoog. In 2020 was dat flink hoger, namelijk een stijging van 2,9 de lonen stegen afgelopen jaar het hardst in onder meer de uitvaartbranche en bij belangenorganisaties. Die gingen er 3,4 op vooruit. Bij het huis van D66-leider Kaag is een man eh, gisteravond aangehouden met een brandende fakkel. Hij had bij haar aangebeld en complotleuzen geschreeuwd. De actie bij het huis van Kaag was te zien via een livestream op sociale media. Volgens de politie in Den Haag werd hij aan de hand van de beelden herkend en is hij aangehouden. Dezelfde man zou vorige maand ook zijn aangehouden... bij het huis van demissionair minister De Jonge. Het weer, de buien trekken weg. Het koelt af tot dicht bij nul. Lokaal kan het glad worden. Later overdag dan weer geregeld zon, s'avonds regen en een graad of zes. En vooral aan zee gaat het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het.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 Christmas love song to you. leer ik, ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ook iets volmaaks want soms spreken. could tie you up in my shoes, make you feel unpretty too. I was told I was beautiful, but what does that mean to you?